Om Om Om Om Om Om

wou elke keer. Voor mijn vandaag heb ik zijn brug geleden. En ik zag er in jaren niet meer. Toen na nou zoveel jaren van tijden, tot dan eindelijk weer stapte en wou. hoop ik Bye.